De fracties van de VVD en PVV zijn uitvergaderd, maar niemand wil nog iets over de uitkomst zeggen. De leiders van de drie partijen hebben deze week vier dagen overlegd op een geheime locatie. Gisteravond werd duidelijk dat de gesprekken over een rechtskabinet of een minderheidskabinet met gedoogsteun dicht bij een ontknoping zijn.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 De gemeente Opsteland biedt de inwoners gelegenheid om vragen te stellen aan de politie en het Openbaar Ministerie. Gisteren werd bekend dat een 25-jarige vrouw uit het dorp verdacht wordt van moord of doodslag op vier van haar eigen baby's. Het Nederlands Forensisch Instituut doet DNA-onderzoek. PVV-leider Wilders trekt zich niets aan van kritiek op zijn geplande toespraak in New York. Ik ga natuurlijk gewoon en ik zal ook zeggen wat ik wil, staat op de website van de PVV. Wilders wil op 11 september spreken tijdens een betoging tegen de bouw van een moskee bij Ground Zero. In Troskamerbreed noemde CDA-prominent Hille dat riskant. Hille vreest schade voor het bedrijfsleven als Wilders provocerende uitspraken doet. De inlichtingen- en veiligheidsdienst de AIVD heeft bijna een half jaar een moslim-extremistische website gerund om radicale moslims in beeld te krijgen. De site was een succes, maar moest kort geleden worden gesloten omdat bezoekers plannen maakten om andere websites te hacken. Als bekend zou worden waar zij hun plannen hadden beraamd, dan zou dat de AIVD in opspraak hebben gebracht. De nepwebsite was opgezet door een IT-specialist die het plan zelf bij de AIVD had ingediend. Enkele maanden na de start telde de site 150 actieve forumleden. Begin jaren 70 runde een voorganger van de AIVD, de BVD, een communistische neppartij om zicht te krijgen op radicale communisten in Nederland. Ook China trapte daar toen in. Het gaf de neppartij financiële steun. De voormalige bisschop van Brugge heeft een neef die die seksueel had misbruikt jarenlang geld toegestopt. Dat heeft het bisdom bevestigd. Volgens het bisdom ging het om aanzienlijke bedragen en was het geen zwijggeld, maar een schadevergoeding.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 Aflevering 30 alweer van deze 20 ste jaargang Euro Breakdown. Vandaag 30 juli alweer van 2010. Deze week 17 stijgers in de lijst, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat er 4 platen eruit moeten. Na 17 weken is dat Shakira met Gypsy. Na 16 de One Republic All The Right Moves. IAS houdt het na 15 weken voor gezien en Oval City met de Umbrella Bitch alweer na 14 weken. De snelstijger die komt er zo nog aan. Die is namelijk in handen van eh, Lady Antebellum. Niet You gaat in één keer 9 plaatsen omhoog. Christina Aguilera, Not Myself Tonight is de snelste daler. 13 plaatsen zakt zij. Het langst genoteerd dat is uh, Stop for a Minute. Keen en uh, eh, 16 weken hielden zij het alweer vol dus in de lijst van Europa. Kijk wij nog even in de geschiedenisboeken van de 30ste juli zwemmer Michael Gross uit West-Duitsland verbeterde bij de Olympische Spelen in Los Angeles het wereldrecord op de 100 meter Vinderslag. En dat deed hij tot 53.08 in 1984. In 1990 het Liberische leger dood in de Lutherse kerk in de hoofdstad Monrovi meer dan 600 vluchtelingen. En vorig jaar was er door de brand eh, gaat de Prins Willem, een replica van het gelijknamige vlaggenschip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, volledig verloren.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 So of what you're begging me for more. Enrique Iglesias samen met Pitbull. I like it. Acht weken lang staan ze al in de lijst van Europa. Vorige week nog terug te vinden op nummer 20. Deze week eh, vier plaatsen omhoog naar nummer 16. En over Enrique Iglesias gesproken... Veel fans die waren nog eh, sceptisch toen Enrique Iglesias onlangs zei dat hij naakt ging waterskiën als Spanje het WK voetbal zou winnen. En nu lijkt hij echter eh, woord te willen houden. Ik moet alleen nog even mijn lijn harsen. Grapte de zanger tijden, tegen het eh, Amerikaanse tijdschrift het People. Nou ja, eigenlijk wacht ik gewoon op een vrije dag, Nu eh, nuanceert hij snel. Maar hij benadrukt dat hij zijn belofte serieus neemt. Een weddenschap is namelijk een weddenschap. Er gaan geruchten dat de havenpolitie de kuststroken afstruint op zoek naar een naakte Iglesias. Daar heeft hij echter wel een plannetje op bedacht. Hij gaat pas het water op namelijk als het pikdonker is zich daarna af te vragen, kun je überhaupt gearresteerd worden wegens naakt waterskiën? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Kan dat? We gaan het opzoeken. Heb ik ook nog wat nieuwtjes over eh, Rihanna. Want eh, Rihanna die zet binnenkort haar eerste stappen op het witte doek. De 22-jarige zangeres heeft een rol in het Battleship te pakken. De film moet in mei 2012 in première gaan. En Battleship die is eh, gebaseerd op het aloude bordspel Zeeslag. In de film van regisseur Peter Berg wordt eh, de wereld bedreigd door buitenaardse wezen. Acteur Taylor Kirsten die speelt een uh, marineofficier die de strijd om het eh, voorbestaan van de aarde leidt. Alexander Stargard die speelt zijn broer. En welke rol Rihanna voor haar rekening neemt, dat is nog niet helemaal bekend. Wel is bekend dat Rihanna de eer heeft om het vrijgezellenfeest van Kate Perry te mogen organiseren. De zangeres heeft grote plannen voor haar vriendin aan die binnenkort het jaarwoordje zal geven aan de Comic Russell Brand. Het wordt één groot wildfeest. Ik zou ballonnen en Disney figuren kunnen regelen, al dus eh, Rihanna. Maar zelfs dan zou ze er nog een wildfeest van gaan maken. Zo is Kate Perry nou helemaal. Daarom kom je bij haar namelijk echt niet aan. Eerder gaf Perry al aan dat ze eigenlijk wel een eh, striptease wou op haar vrijgezellenfeest. En dan niet van zomaar iemand, nee, van Rihanna zelf. Ik wil al haar kleren wel hebben, aldus eh, Kate Perry. Een tijdje terug al. Dat is eh, het shownieuws van afgelopen week. Althans over de sterren die we terugvinden in de Euro Breakdown. Een van de sterren die terug te vinden zijn in de Euro Breakdown, dat zijn ook de Sister Sisters. Fire with Fire gaat in de vijfde week omhoog van 17 naar nummer 15. You're being surrounded every direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. tell you what it really is. I can only tell you. ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them you meet and neither one of you even know it hit them got that warm fuzzy feeling get them chills En samen met Rihanna. Inderdaad, zo weten de single Love The Way You Lie. Vijf weken lang staan ze nu weer in de lijst van Europa. Van 21 zakken ze, de, eh, zakken ze nee, stijgen ze deze week wel naar eh, plek nummer 13. Eh, Acht plaatsen winst dus voor hun. En dan wil ik je nog even iets duidelijk maken. Want vandaag is het alweer de 11e verjaardag. En waarvan dan? Nou, van de SIS Admin Day. De laatste vrijdag eh, van de maand juli is het altijd de dag waarop eh, mensen hun eh, systeembeheerder kunnen bedanken voor zijn of haar inzet. Sys Admin Day is in 2000 bedacht door systeembeheerder Ted Cactus. Die op het idee werd gebracht door een HP-advertentie waarin een systeembeheerder werd gefeliciteerd. Cactus vroeg zich om waarom nooit een bedankje kreeg. En toen hij eenmaal had besloten dat dat niet aan hem lag maar gewoon aan het feit dat systeembeheerders nooit een bedankje kregen, werd daarvoor de SysAdmin D in het leven geroepen. De laatste vrijdag van jullie dus altijd, nu al voor de 11e keer georganiseerd. Er rest mij natuurlijk maar één ding en ook de systeembeheerders van CFM weer hartelijk te bedanken voor hun inzet van de afgelopen periode. Wou je wat zeggen, Mo? Ja, dat ben jij zelf, toch? Oh, dan ben ik dat zelf? <laughs> nou, laten we dan maar verder gaan met de muziek. De nummer 12 is eh, in handen van Ina. Dat is toch wel eh, amazing. Niet alleen uh, Baby Live Me voor Rox. Ook de top 10 heeft ze verlaten. Ze zakt deze week van 7 naar nummer 11. Wat ons natuurlijk weer even op tot de gelegenheid brengt om even een overzichtje te doen. Zeven dus plaatsen winst in de tweede week voor Travis McCoy. Billionaire gaat van 27 naar 20. Sia Clap Your Hands ook de tweede week van 24 omhoog naar 19. Train If It's Love staat 5 eh, vijf weken in de lijst. Gaat ook 5 plaatsen omhoog van 23 naar 18. B.O.B. met Airplanes in zijn zevende week van 18 eh, naar 17. Ricky Iglesias samen met Pitbull, I Like It, gaat vier plaatsen omhoog in de achtste week. Sister Sisters, Fire with Fire van 17 omhoog naar 15. Verlies dan voor Sheryl Cole en Will.i.am. Van 9 zakken ze naar 14 in de tiende week. Eminem en Rihanna hoorden we net nog. Love the Way You Lie staat nu 5 weken in de lijst. Van 21 gaan ze omhoog naar nummer 13. Ina met Amazing gaat van 16 naar 12 in haar zesde week. En Rocks, My Baby Left Me, 13 weken staat zij nu in de lijst. Van eh, 7 zak ze dus naar die 11e plek alweer. Even snel het weer nog met eh, je doornemen. Vandaag eh, maximaal 22 graden met een windje vanuit het west tot noordwesten overwegend matig van kracht. Vanavond en de komende nacht is het dan wel weer wisselend bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. De wind die draait naar het zuid tot zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur zal vanavond niet boven de 14 graden uitkomen. Morgen wisselend bewolkt en valt er een enkel buitje. De zuidwestenwind die waait aan zee soms vrij krachtig en de temperatuur zal maximaal 22 graden worden. Zaterdagavond neemt de buienkans weer wat verder toe. Zondagochtend blijft, of zondagnacht meer, blijft het wel weer droog. Daalt naar een graadje op 16. Zondag in de ochtend wel weer kans op wat buien. De rest van de dag blijft het droog. Wind waait uit het westen is overwegend matig van kracht. De temperatuur die stijgt zondag naar maximaal 22 graden. Mocht je onderweg naar huis zijn, heb ik nog één waarschuwing voor je. Op de Drie Merenweg, Haarlem richting Hoofddorp, ten hoogte van hectometerbal. 15.2. Daar staat een donkerblauwe Volkswagen dan, En die staat in de middenberm je snelheid in de gaten te houden. Dit is de nummer 9, Kylie ook. All the Lovers. it's close. And you, Peter like a bitch, I don't know. And you, always think, always speak critically. I should know. You don't really wanna go Cause you're hot and you're cold yes then you're no You're in and you're out You're up and you're down We used to be Just like twins So we in sync The same energy Now's a dead battery Used to love about my thing Now you're plain boring I should know real hot then you're cold.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 You're wrong when it's right. black and it's white. We fight, we wake up. We kiss, we make up. De baseballs hoorde je tijdens de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hem hier voorbij komen op ZFM Zandvoort. Mocht je nou op vrijdag geen kans hebben om te luisteren, ik geef je gewoon een herkansing. Op zaterdag doe ik het gewoon nog een keer tussen 7 en 9 in de avond. Kan dus gewoon alle 40 nog een keer voorbij. Acht weken staan ze in de lijst, de baseballs. Hot en Cold gaat deze week van 10 omhoog naar 7. daarvoor die zingen van Kylie Minogue. All The Lovers ging van 13 omhoog naar nummer 9. De nummer 5 voor deze week is eh, weer een zittenblijver.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 Geneen, de Waving Flag. Vorige week stonden ze nog net in de top 3 op nummer 3. Deze week zakken ze één plekje naar beneden, naar de vierde plek toe. De snelste stijger die komt er nog steeds aan. Dat was namelijk Lady Antebellum. Vorige week stond zij namelijk op nummer 12 en deze week ging zij in één keer omhoog naar plek nummer 3. Maar voor het zover is, eerst even Een blik op de enige echte Nederlandse top 40. Naar Mike Ponser, Cooler Than Me, nieuw binnen op 34. 32, Club Can Handle Me, Flowrider en David Guetta. Ilse Lange, Next To Me, komt nieuw binnen op 27. Top 10, uh, eh, Waka Waka van Shakira, van 6 zak zijn naar 10. Love The Way You Live en Eminem blijft staan op 9. 8 blijft staan Airplanes, B.O.B. Samen met uh, eh, Healthy Williams of Paramore. Stromae Alor en Dans in de 14e week blijft staan op 7. The Waving Flag zak van 3 naar 6. Sunshine van Ginger Ninja blijft staan op 5. Tim met zijn uh, gaat van 10 omhoog naar 4. Van 11 naar 3 de biljonair van Travis McCoy. K. Perry Snoop Dogg, de California Girls blijft staan op 2. En voor de vijfde week de beste van Nederland, Wino Speak Americano. Jolande Bicul samen met d dat was dus de top 10 en de drie nieuwe binnenkomers in Nederland top 40. Wij gaan de top 3 in van Europa. En doen dat met Lady Antebellum, watching you come sweet. net buiten de top 3. Aura Dion, I Will Love You Monday. Deze week haalt ze de, helft er zo'n beetje vanaf. Nou, exact de helft. Vorige week namelijk op 4, deze week terug te vinden op plek 2. Met alles in de tiende week. De voor Lady Antebellum, Need You Now. Zij ging van 12 omhoog naar 3. Eh, Was daarmee met 9 plaatsen de snelste stijger van allemaal. Greetings, loved ones. En daar nog één plaat te gaan, dat is de beste van Europa net als vorige week een ander dus van Kate Perry.